Jeroen van Kamp met het weer Journaal. Justitie heeft 21 jaar cel plus tbs geëist voor de gijzeling en verkrachting van een vrouw in Rotterdam. De vrouw werd in maart vorig jaar meerdere keren verkracht in haar eigen huis en met de dood bedreigd. De dader vluchtte toen het de vrouw lukte om noodberichten te sturen naar familie en bekenden. De verdachte is een 33-jarige man met een verleden vol geweld. Hij heeft vanaf zijn 19e bijna onafgebroken vastgezeten. Als hij vrijkwam ging hij binnen een paar dagen weer de fout in. De Marokkaanse regering ontkent dat PvdA-kamerlid Lilian Ploemen en Europarlementariër Kati Piri gisteren niet naar Al-Hoceima en Nador mochten reizen. De twee parlementariërs waren in Marokko om hun solidariteit te betuigen met de protestbeweging Hirak in het Rifgebied. Gisteren wilden ze een bezoek brengen aan Al-Hoceima en Nador, maar kregen toen te horen dat dat deel van het programma niet door kon gaan. De vervolging van de MH17-daders staat bovenaan de lijst met onderwerpen die minister Blok van Buitenlandse Zaken morgen in Moskou gaat bespreken met zijn Russische collega Lavrov. Hij wil nog een keer benadrukken dat het van het grootste belang is dat Rusland meewerkt aan de vervolging van de daders. Daarnaast gaat Blok de Russische minister vragen een bijdrage te leveren aan de stoppen van het conflict in Syrië. Het lijkt erop dat zorgverzekeraars de wet overtreden... door het surfgedrag van gebruikers te registreren en door te sturen naar Facebook. Dat zegt de autoriteit persoonsgegevens in reactie op het nieuws... dat veel zorgverzekeraars gebruik maken van een zogenoemde tracking pixel van Facebook. Die stuurt informatie over de bezoeken van de website door naar het sociale netwerk. Volgens de autoriteit persoonsgegevens moet een bedrijf een fatsoenlijke reden hebben om die informatie te delen. En daar lijkt in dit geval geen sprake van. Het weer tot besluit vanavond komen verspreid over het land nog een paar flinke buien voor. Daarbij is er kans op onweer, hagel en veel regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 7 en is er kans op mist. Morgen overdag neemt in het noordoosten de kans op flinke buien weer toe. Maar in het zuidwesten is er kans op zon en wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Goedenavond luisteraars, welkom bij een Peaceful Radio Show 1276. Ja, ik draai dat altijd een beetje om. Een hele eh, goede avond nogmaals. Eh, mijn naam is Benno Veugen, uw hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. We gaan weer een eh, rondreis rondom de wereld maken... Met nogal wat pianomuziek geloof ik. Ehm, maar dat komen we zelf tegen. Dat maakt verder niet uit. In ieder geval de eerste twee albums die zijn gloedje nieuw. Maar het is allemaal wel pianomuziek. Nieuw Pattern met Solitaire. En de andere is van eh, Dan Kennedy. Met een wat langere titel als eh, albumtitel. Ehm, ja, wil je het allemaal nalezen? Dan kan dat. Pieselradio.nl, daar staat de playlist. En deze show helemaal in zijn totaliteit op.